NOS Nieuws van 1 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen van Verkeer is blij met het besluit van het Europees Hof van Justitie... om het Duitse tolplan af te wijzen. Ze noemt het een opsteker voor de Nederlandse automobilist... die nu niet de kosten voor het Duitse vignet gaat voelen. Het Hof veegt het plan van tafel omdat het discriminerend zou zijn voor buitenlanders. Duitse automobilisten worden namelijk gecompenseerd voor de tolheffing via de wegenbelasting en buitenlanders niet. Nederland steunde de rechtszaak die Oostenrijk bij het Hof had aangespannen. Een middelbare school in Heerlen is deels ontruimd omdat er een gevaarlijke stof zou zijn vrijgekomen. Twee leerlingen hadden klachten door de penetrante geur en zijn behandeld door medisch personeel. De brandweer onderzoekt wat er is vrijgekomen in het Sintermeerten College in Heerlen. Met een kort geding probeert het Amsterdamse Haga Lyceum te voorkomen dat de onderwijsinspectie een kritisch rapport over de islamitische school publiceert. De advocaat van de school zegt dat daarin ten onrechte wordt geconcludeerd... dat het Haga Lyceum zich niet aan de wet houdt. Motorclub Satudara is ook in hoger beroep verboden. Net als de rechtbank vindt ook het gerechtshof dat de motorclub leiding gaf aan het strafbaar handelen van de leden. Het verbod geldt voor alle afdelingen van Satudara. Volgens het Hof in Den Haag kan de cultuur waarbij geweld werd aangemoedigd... en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd... ontwrichtend werken voor de samenleving. Michel Platini is opgepakt. De oud-voorzitter van de UEFA is gearresteerd op verdenking van corruptie... bij de toewijzing van het WK aan Qatar. De 63-jarige Platini wordt op dit moment verhoord... op een politiebureau in de buurt van Parijs. Ook een voormalig topmedewerker van de Franse oud-president Sarkozy wordt verhoord. Het weer vanmiddag vrij zonnig, al ontstaan er wel wat stapelwolken... kan er in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het is 22 graden op de stranden en mogelijk 29 in het binnenland.